Freddy van met het NOS-journaal. In de amitair vrachtvliegtuig neergestort en in brand gevlogen. Zouden twee doden zijn gevallen aan boord. Het was een C-130 Hercules-toestel van de Nationale Garde. Het zijn de binnenlandse troepen van de Verenigde Staten. Het vliegtuig stortte neer in de buurt van een luchthaven. Ooggetuigen melden dat ze een enorme klap hoorden... en dat er daarna grote rookwolken te zien waren. Rome heeft rond een aantal beroemde monumenten in de stad hekken geplaatst... om te voorkomen dat fans van voetbalclub Liverpool ze beschadigen. Onder meer de Trevi-fontein en de fontein bij de Spaanse trappen worden beschermd. Liverpool speelt vanavond tegen AS Roma de returnwedstrijd... in de halve finale van de Champions League. De autoriteiten in Rome zijn extra alert... omdat Liverpool-fans mogelijk wraak gaan nemen. Bij de heenwedstrijd vorige week dinsdag in Liverpool... zouden twee Roma-supporters een man ernstig hebben mishandeld. De Europese Unie noemt een antisemitische opmerking van de Palestijnse president Abbas onaanvaardbaar. Abbas zei maandag in een toespraak in Ramallah dat de Joden zelf mede verantwoordelijk waren voor hun vervolging in de Tweede Wereldoorlog. Dit soort uitlatingen, schrijft de EU, spelen alleen degenen in de kaart die geen twee-staten-oplossing willen. En verder, antisemitisme is niet alleen een bedreiging voor Joden, maar ook voor open en vrije samenlevingen. Automobilisten mogen definitief in de avond en nacht 130 km per uur rijden op de A2 tussen Vinkenveen en knooppunt Holendrecht. Bezwaren van de gemeente de Ronde Venen zijn door de Raad van State voor een tweede keer afgewezen. Het weer. Vanuit het westen vanavond op steeds meer plaatsen regen, maar in het oosten blijft het tot middernacht droog. Vannacht koelt het af naar 7 tot 4 graden. Morgen is het droog, op veel plaatsen zal de zon verschijnen en de temperaturen liggen tussen de 13 en de 16 graden.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 Ik, eh, ik ga er eentje draaien voor Gerry Rutter. Gerry, als je luistert, ik weet dat je hem mooi vindt, want je had hem op de challenge gezet. Dus speciaal voor jou Eva die met Danny Boy. Oh Danny Boy, the pipes, the pipes are calling from Glen so Eva die Eigenlijk alleen maar mooie liedjes eh, als je haar draait. En eh, dit deed ik speciaal voor Gerry Rutte. <clears throat> en ze bedankt hem al via Facebook. Nou Gerry, ik heb het heel graag eh, voor je gedaan. Both Sides Now kennen we van Neil Diamond. Die zag ik ook al op de challenge staan.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 I recall. I really don't know life. that I recall. I really don't know life. I really don't know life at all. bijzondere uitvoering van eh, het nummer Boat Size Now, Joni Mitchell. Dat is heel wat keren gecoverd. Ja, het nummer is oh. heel... Ja, maar die, hoe, hoe vond je deze uitvoering? Mooi, ja, zeker. Ja. heel rustig ook eigenlijk. Ja, en ze heeft een vroeger heeft ze hem al eerder opgenomen. Ja. Joni Mitchell. En dan doet ze het met gitaar. En dan klinkt het heel anders hoor. ja, dat, eh, daar ken ik het. Eh, dat nummer... daar, ken jij het weer van? van. Ja, ja, oh ja, oké. Ja, het is verschillende. Jummige noem eens namen. Uh, Neil, nou, Diamond, Neil Diamond onder andere. Neil Diamond, ja. ja, ja eh, en, eh, ehm, Houston, was het niet Houston of zo? Hoe heet hij ook weer van Streets of London? Ralph, Ralph Bechtel? Ja, nee, nee, nee. nee Roger of London. Whittaker? Roger Whittaker. Oké. Die heeft het ook gecoverd. Nou, ik, ik, denk dat er een stuk of 15, 16 of misschien wel meer artiesten zijn die dit nummer hebben gecoverd. Oké. Uh, ik heb hem vorige keer ook gedraaid, maar ik ga het nog een keer doen. Want ik vind zo'n mooi nummer ook. Uh, gezongen door Diane Kroll. En dan heb ik het over California Dreaming. All the leaves are brown And the sky is gray I've been for a walk On I'd be safe and warm if I was in LA.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 De dromen van de mooiste muziek, hoor. Oh, en jij hebt nog iets eh, eh, van Helene Fischer meegenomen. Ja, eh, En nou, welke van zullen, we, zullen we de volgende nemen? Dat is, Doe hast mich stark gemacht. Ja, dat is, uh, ik geloof een nummer dat zij heeft geschreven voor haar ouders. Voor haar ouders? Ja, tenminste in die zin, weet je wel. jij hebt me sterk gemaakt, of jij hebt me gemaakt tot wie ik ben eigenlijk. Ja, ja, ja, Zo is het, Ja. Oké, we gaan hem draaien. Hier komt hij. Du kennst mich, mein hast du meinen Flügeln Wind gegeben. Ich, ich kann tausend Rollen spielen, einem anderen mein Herz verleihen. Doch für dich werde ich immer deine Tochter sein. Ich hab meine ersten Lieder vor dir aufgeführt mein Herz gebrochen war, hast du es repariert. Ich fall immer noch in deinen Arm, wenn ich einmal den Halt verliere. Selbst am Ende der Welt kann ich deine Liebe spüren. Du hast mich stark gemacht, hast mir Kraft gegeben für das Leben. Und war ich einmal schwach, hast du meinen Flügeln Wind gegeben. Ich, ich kann tausend Rollen spielen, einem anderen mein Herz verleihen. Doch für dich werde ich immer deine Tochter sein. unzertrennlich sein. Just you know why. today. The day. Ja, Onno, we hebben zelfs luisteraars in het verre Amerika. Hè? Dat wist jij niet, hè? Ja, wel. Ik ken het de meeste van... Ja, eh, I Go To Pieces is dit van uh, eh, Peter Gordon. Maar die ga ik niet draaien, want ik was op oh. zoek naar een nummer van Trisha Yearwood. En daar staat heel Spotify staat vol met nummers eh, van Trisha Yearwood. En nou niet maar net dat ene nummer, The Dreaming Field. Ja, zoals het, The Dreaming Field. Ja. jij zei Dreaming Field, maar... Ja. Maar die kan ik ook niet vinden op Spotify. Maar ik heb hem gelukkig wel eh, gevonden voor jou. Uh, op YouTube. Susie Davis. Want daar, hebben, eh, daar gaan we het voor draaien. Susie, leuk dat je meeluistert. En deze is natuurlijk speciaal voor jou. The Dreaming Fields van Trisha Yearwood. Voor mij een onbekende. Ik weet niet, nee, ken jij helemaal Nee, nee, nee. nee, Wij gaan, Er, we gaan er met jou van genieten. Dankjewel, ja. dankjewel Susie. En Susie, geniet er ook van. Ja, dan moeten Pieter en Gordon wel even, hun nek even, omdraaien. Even, hun nek omdraaien, want anders dan, eh, staan er twee dingen door elkaar te knallen. Dat moeten we niet hebben. We gaan hem even opnieuw draaien. Trisha Yearwood met The Dreaming Fields. the sun rolls down, big as a miracle, and fades from the Midwest sky. And the corn and the trees wave in the breeze as if to say goodbye. Oh, my grandfather's the sweat and his tears, the rain and the years. He grew life from the soil. where my grandmother sings. I can hear if I listen, running down, running down. as if to say goodbye. Nou, een prachtig repertoire. Heel mooi nummer, ja, ja nou ja, dat is zoiets eh, van, eh, je zegt van, ken jij hem? Nou ja, ik ken hem niet, jij kent haar ook niet. Nee. Maar ja, dat heb je natuurlijk eh, ook met Amerikaanse artiesten. Net als Amerika misschien bepaalde artiesten van hier uit Europa niet kennen. Nou, Frans Duits moeten ze toch kennen. <laughs> Oké, maar ik denk misschien, misschien heeft Susie nog nooit van Helene Fischer gehoord. Maar nee, dat denk ik, dat denk ik. Ook zo, oh nou, ga jij nog even vertellen wie het is? Ga je Helene Fischer is? Ja. Oh, dat kan je nog wel als, eh, vertellen hoor. Als Susie Davis, want die moet het toch weten. <laughs> ze, praat, ze praat niet alleen maar Engels, ze praat ook heel goed Nederlands. Ja, dat weet ik, begrijp nou, oh, ja, je weet oké. Nou, nou. Helene Fischer is een, eh, een eh, Siberische zanger. ze komt uit, oorspronkelijk uit Siberië. Uit Siberië? En, ja, ja. ze is de dochter van Peter en Maria Fischer van Russische Duitse oorsprong. Ja. de nou, grootouders waren Wolga-Duitsers die in 1941 naar Siberië gedeporteerd werden. In 1988 verhuizen het gezin naar eh, Wolstein in Rijnland-Plats. Nou ja, goed, dat is het hele eh, gebeuren van haar. Ze is daar, eh, ja, ze is daar eigenlijk bekend geworden in, in Duitsland met haar liederen. En ze is nu eigenlijk ja, een grootse zangeres voor Duitse begrippen. Ja, want ze is... Ik was, programma, in een programma op Duitsland ook gezien dat ze echt... ja, mensen, wat je wel, ik weet niet meer zo gauw hoe zo'n programma heet op Nederland dat ze dan eh, bekende Nederlanders eh, ergens in een winkel gaan staan... bij wijze van spoor... Eh, ja. Hè, zeg maar. En dan die mensen gaan helpen. En dan denken die mensen, jezus, dat is die en die en die, weet je wel. Ja, nou, dat heeft zij dus ook gedaan. En dan dat de mensen, ja... En, en, en, <laughs> Helemaal hysterisch kopen meteen de hele winkel leeg. <laughs> dat is toch heel ene visser. En, dan zie je die, man ook tegen een vrouw aan stoten, weet je wel. Zo. Kijk dan, dat is toch heel ene Dat is toch... Staat hier in de winkel te verkopen en zeggen. Ja, <laughs> Mooi hè. we, gaan hem even, we gaan even het mooie nummer eh, speciaal voor Susie draaien. We weten alleen, uh, moeten we bekennen, we, zijn er niet helemaal meer achter wat de titel is. Want het nummer staat op een, eh, op een USB-stick. En als je die dan in de, in de cd-speler laat, dan zie je wel dus dat het nummer 6 is. Maar niet wat... cd. cd, neem me niet kwalijk. Wat nummer 6 is, maar je staat, staat geen... Oh, je bedoelt nu even, Je staat er nog even nog een nummer voor haar speciaal wat... Ja, voor Wie Helene Fischer is. Ja, ja, ik ben de naam even van het nummer eh, ook eh, kwijt. Nou, we gaan hem in ieder geval even draaien. Heel mooi Speciaal voor Susie Davis. Ah. Du wirst immer bei mir bleiben, weil dein Herz noch in mir schlägt. Bis das Licht auf meinem doorheen praten. Eh, eh, Luister nou even naar dit mooie. Hij is, af, hij is afgelopen, joh. Ja, hij is bijna afgelopen. Nou, live eh, was dit dus zeg maar in um, Oberhausen, waar wij dus zijn geweest. Ja. En het nummer heet Weil Liebe niet zerbricht. Als de liefde... ja, dat vind ik ook als de liefde maar niet uit elkaar gaat of zo. Of uit, uiteenspat of zo. Zerbricht. Zerbricht. Ik ga het eens even... Zoiets, hè? even translaten. Eh, ja, de liefde, ah. moet, de liefde moet in stand blijven. Dat, eh, daar komt het eh, eigenlijk op neer. Denk ik wel, ja. ja. Ik ga eventjes iets draaien voor mijn lieve vriendin Yvonne. Want die zit ook mee te luisteren. En die is nog slecht. je haar bijna over. Oh, nee, nee, nee, Ik heb er al in het eerste uur heb ik al twee liedjes voor oh. gedraaid. Ja, oh. Try a Little Love van Oscar dan Harris. is ook een mooie. Dan mag je wel thuiskomen. <laughs> Now, I'm not trying to teach you how to live, but I've got something I guess you all ought to know. Now, listen, try a little love is what Mama used to say. Son, try a little. little love, oftewel eh, probeer eens een beetje liefde. Ja. Uh, oh Ja. Ik heb een eh, nummer opgezocht van Roy Orbison. Ben je daar fan van? Of zeg je van nou? Hm. Nou, nou jij vraagt altijd maar of ik overal maar fan van ben. Nou dus ja, <laughs> nou, laat ik dan... ik, had, ik had op Facebook had ik een, op een gegeven een nummer eventjes opgezocht van Eric Clapton ja. Eh, ik weet niet meer welk nummer dat zo gauw was. Niet, niet dat eh, nummer wat... Uh, Tears in Heaven. Tears in Heaven, wat, van, wat jij altijd ook vaak draait. nee, het was een nummer samen met, ik geloof, met Jeff Beck. Oh? Ja, samen met Jeff Beck. En een gitarist hè, van, uit, ook uit de jaren zeventig en dergelijke. Dus dat kreeg ik al een reactie gelijk van, van Ella. Ja. Eh, van, eh, ja. Ook van eh, een van onze Facebook-vriendinnen. Ja. En oh, ben je ook Clapton-fan? Nou ja, als ik <laughs> Clapton-fan ben, dan zou ik ook LP's moeten hebben. En ik heb geen echte LP's van Eric ah, Clapton. Dus ja, dan kan ik me ook eigenlijk, vind ik, geen fan noemen. Ja, ik ben eens een keer naar een concert van hem geweest. Mhm. In het Rotterdamse... Ja, van, uh, van Clapton heb je het nu ook over. Eric Clapton, ja. in, nee. in Rotterdam. met, met drummer Steve Gadd toen. En eh, ja, er kwamen al zijn bekende liedjes, als ja. hits. Ook, ook <clears throat> de tijd van de Cream, hè, waar die in heeft gezeten. Ja. Uh, White, Room en zo, die nummers allemaal, weet je wel. Dus ja. Te gek. Eh, maar ja, we kwamen vanaf Roy Orbison, zeg maar. Ja. Nou, het is goede nummers, mooie nummers heeft hij ook. Waaronder deze. Ja. lonely Eh, only the Lonely. Ik heb, ik heb, ik heb een verschrikkelijke, eh, eh, hoe zeg je dat? Een verschrikkelijke bekende man aan de telefoon. Oh jee, ik weet op precies Willem, wie je bedoelt. Willem. Ja. Word wakker. Ben je, ben je <laughs> zacht? Je, bent live in de uitzending, je bent heel zacht. Oh, is het zo? Ja, nee, Dan nou gaat het beter. Dan nou gaat het beter. Oh ja. Nou, ben jij incognito of kan ik gewoon je naam uitspreken? Wat zeg je nou? ik zeg, ben je incognito of kan ik gewoon je naam Je zei net al Willem. Oh, nou, dan is oh, zei ik al Willem. Ja, nou. nou. ja. Oh, ah, het is niet te geloven. Het is niet te geloven, die duif, hè? Ja, ja, ja. ja. Zelf, had jij, had jij al een leuk idee om... Eh, hè? Met ja. meneer Van Puffelen eh, naar buiten te komen of zo. En dan, eh? Ja, nou ja, goed, Willem. Ja, jongen. heb jij een verzoekje? Dat je zegt van nou... Ik heb een verzoekje, ja, eigenlijk wel, want ik hoor geweldige muziek voorbij komen. Oh, dankjewel. En uh, alleen... Uh, ja, ja, jij hebt natuurlijk meteen je computer heb je gestart en eh, ben je gaan zoeken naar Helene Fischer zeker? Nee. En nou ben je helemaal van je stuk Fischer, natuurlijk. De René Fischer, daar ben ik, uh, ja, ik vind het geweldig goed en wel. Alleen ja, die draai je toch wel en daar ben jij helemaal wild van. Nee, ik heb een nummer van... Nou, nee hoor, hij is, Willem, nee, Willem Charles is niet zo van Helene Fischer, want hij vindt meer eigenlijk nummers van Engelse origine... Ja, dat zijn je woorden, uh, vrolijke vriend. Hij is... <laughs> nee, dat heeft hij me persoonlijk verteld en dat ga ik gewoon verklappen. Ja, Hier eh, nee, nee, op Nationale Radio. Nee, kijk... ik, ik een piek op op je potje. <laughs> ja. Hey. Ik heb een uh, verzoeknummer eigenlijk, jongen. Oh jee. Oh, van Matt Monroe met het nummer All of Sudden. Al, al, al, plotseling dus eigenlijk. Behoorlijk. Dat kwam plotseling hier opzetten. <laughs> Oh, Poem. Je zag hem niet aankomen eigenlijk. Ja. Poem kwam erop zetten. <laughs> hoe, hoe, kom jij in aan achterlijk accent? <laughs> dat doe ik niet. Gebeurt zo maar. <laughs> Oh, oké. Nou, hey, Hey, ehm, hoe heet het nummer nou? All of Sudden. All of Sudden. sudden. Je, weet, je weet zeker dat hij het zingt, hè? Ja, ja, ja, ja. Het is niet 1604 of zo, of 1906. Nee, het is niet uit eerste <laughs> Wij snappen elkaar, hè? Ja, wij snappen elkaar. alles, nou, laat ik hem nou in één keer gevinden. Oh, gev gevinden. Oh. hey, en dan moet ik het nog aan iemand opdragen, eh, Willem, of eh, eh, aan jou? Over het algemeen, ik weet dat er heel veel luisteraars luisteren vanuit de challenge. En... eh. ik bedoel, ik zie ook alles voorbij komen. Maar ja, en, en eh, het, is ook een vaste ploeg inmiddels geworden. Ik wil nou net niet zeggen dat ik groepies zijn, maar... Maar goed, we vanaf het werk eh, in Amsterdam, want daar zit ik op het moment. Ach, luisteraars, eh, even... Ah, Willem. Willem is hard aan het werk. <laughs> Ach. Uren. hey, Willem, tot, tot hoe laat... van. Wat? Tot hoe laat moet dat gebeuren, die werkzaamheden? Uh, als ik geluk heb 12 uur, heb ik wat minder geluk, wordt het 2 uur. Oké, maar dan is Amsterdam in ieder geval veilig tot 2 uur. Ja, daarna is het gebeurd. Dan is, de, eh, <laughs> dan is het hek van de dam. Ja. Oh, je gaat die hekken nou zo meteen ophalen. Hey, Willem, voor, voor, we hebben het nou over beveiliging in Amsterdam. Maar voorzie jij nou met, met denk ik, dat ze gaan staan schreven daar in de buurt? Um, ehm, Sla ze de kop in. Ja, ja weet, je, weet, je wat, weet je wat het is? Eh, het, wordt natuurlijk alweer, en, en dat hoort eigenlijk helemaal niet thuis in dit programma, maar wat ik dus ik, ik, bekijk het via andere kanalen natuurlijk. Ehm, wat ik wel weet is dat de media, die maakt de boel wel weer een stuk gekker dan dat het eigenlijk is. Oké. En, hoe meer dat je erover schrijft, hoe meer aandacht dat die groepering krijgt. Ja, ja. Hoe meer erover gesproken wordt. Ja. En, eh, aangezien er in Nederland, en dat durf ik rustig te zeggen, een heleboel letterloze mompelaars lopen... die geen eigen mening hebben die durven dan eh, niks te zeggen eigenlijk, maar dan gaan ze gewoon mee met zo'n groepering. Ja, dan denk je van ja jongens, als je lef hebt en je fatsoen, dan gedraag je je straks, die twee minuten. Ja, precies. doen wij ook, want we hebben ons, eh, dat heb ik net al aangekondigd in de uitzending, we, hebben, we hebben ons programma van The Boys aankomende vrijdag uit respect uit, zeer uit respect, absoluut. Eh, eh, af, afgelast, omdat we geen lol willen trappen op de dag van denk ik. Zo is het toch, Willem? Heel mooi. Ja. ja. Eh, en trouwens, je mag ook drie minuten stil zijn, hoor. <laughs> die dag. Nee, zag ik op Facebook toevallig voorbij komen. Ik denk, ja, ja waarom ook niet? Oké. Um, begin, jij, ehm, begin jij alvast oefenen? Dan? Ja, ik ga alvast oefenen. Ik, eh, <laughs> met deze nu. Slot, eh, sleutel. Hm? Klik, Hey, ik ben zo enorm nieuwsgierig naar Matt Morrow en All of a Sudden. Want nou, maar lekker luisteren. Ja. Eh, ik heb een nummer al eens gedraaid tijdens The Boys. Ja? Ehm, dat was een, verzoekje van Anoniempje. Die wil zijn naam liever niet op de radio, want dat vindt Albert-Jan Vos niet grappig. Nee. <laughs> dus, Helemaal gelijk. Nou, deze is speciaal voor Albert-Jan Vos. En het kwam allemaal plotseling op ons af... dankzij een telefoontje van onze vriend Willem Bruist. All of a sudden. Zo is dat. Willem. Hoi, hoi. Hoi, hoi. hoi. We were fools, you and I. Now we know it. We stood still as the days moved along. Love was ours, but our eyes didn't show it. Suddenly, we can see we were wrong. All of a sudden, this world's yours and mine. All of a sudden, water tastes like wine. Now, every moment, there are songs to sing. All of a sudden, everything Let's not talk of all the times we've been lonely, but let us speak of the times we will know. From today, I will live for you only. Wish I'd said all these things long ago. sudden this world's yours and mine. All of a sudden, water tastes like wine. Now every moment there are songs to sing. All of a sudden, everything La la la. Ed Monroe. En dat is natuurlijk een eh, American grooners Zo noemen ze die eh, artiesten die op deze manier hun repertoire vertolken. Een Grooner. zoals ook eh, Frank Sinatra, Michael Bublé. En nou ja, noem ze allemaal maar op. Met een speciale identiteit. Met name dan ook een Amerikaanse identiteit. Matt Monroe, dankjewel Willem, want het, is, het was een mooi nummer. Het is, eh, en ik kan me nou ook herinneren dat wij tijdens onze uitzending het daarover hebben gehad... dat mijn vader in de jaren, nou begin 60, eind, jaren 50, begin 60... allemaal dit soort muziek draaide. Perry Como, Matt Monroe, Guy Mitchell, al die artiesten eh, uit die tijd, zeg maar. En dat klonk dan op de zondagochtend mijn vader had zo'n zo'n zo'n eh, single wisselaartje. Daar kon je tien van die plaatjes, eh, moest je af. Ja, zo'n zo'n pen in het midden. Ja, anti-slip eh, dingetjes op je plaatjes plakken, want anders dan slipt. Slipte ze, ja, dan kreeg je kras op je... Ja, <laughs> nou, nee, maar, ze, maar ze, dan kreeg je... Oh, oh, oh, oh, dat is ook... Ja, natuurlijk. <laughs> dus dat moest niet. Dus dan, ja, ik weet dat ook nog te herinneren. Ja, ja. ja. Gouden tijden waren dat. En dan had je toch die, die, dat er geen, geen gaatje gewoon in het midden zat. Dan moest je echt zo'n stukje erin... Of zo'n zo'n zo'n rondje. Ja, ja. Ik ga nog, eh, doe ik speciaal voor Willem, nog een mooie draai van Matt Morrow. Willem, speciaal voor jou. Ik denk dat het zo'n beetje ook de laatste wordt. Want ik zie op mijn klokje... In, dat, eh, het gaat allemaal zo snel, jongen. En voor ik vergeet, Willem nog een eh, fijne dienst, hè? Ja, ja, hij moet gewoon rustig aan doen. En dan blijft alles veilig, hè? Als Willem eenmaal het, als hij zijn eigen druk maakt... dan is het gedaan met de veiligheid. For <laughs> all we know, Matt Morrow voor Willem. may never meet again. Before you go, make this moment sweet again. This may only be a dream. We come and go like a ripple on a stream. So tomorrow may never come for all maar nooit wanneer de ochtend eh, wel zal aanbreken. Zo is het. We hebben, we hebben een half minuutje, 20 seconden inmiddels... Om, om nog eventjes de luisteraars gedachten te zeggen. Gedachten zeggen. En dan het leukste vanavond? Of, eh, lekker naar je, naar je beetje, naar je warme beetje. Ik zal meteen. Nee hoor, nee. Nog eventjes tv kijken. even nieuws eh, nog... ja. Tot ons laten opnemen. Nieuwsuur en zo?